Aan de dood of de liefde niet te vermijden. Verlies is typisch iets waarmee je niemand kan verblijden. Verliezen doet je favoriete club, het vraag je echt wel hoe. Verlies. Ik denk aan wat ik dus nooit in een battle doe. Als verlies je eigen fout is, moet je ook niet gaan zeuren. Verlies. Van mijn rustpunt, een triest en diep verscheuren. Verlies. Van mijn peachkleuren en je lieve geuren. Verlies. Van mijn passie en droom mag niet gebeuren. Verlies. Van MC's terwijl mijn woorden diep snijden. Verlies. <laughs> De belasting zal het niet leiden. Verlies. Nooit je kop in die industrie vol gezeur en stunts. Verlies. Koop kracht door die irritante pleurismunt Verlies. Van je vrijheid, dat is iets wat veel te veel kost Verlies. Is de winst van ervaring, ook al ben je los Verlies. Van alle artiesten die hip-hop kwijt is Verlies. Is een gevoel dat relevant voor deze tijd is, tijd is. Tijd. Ik denk aan mijn opa's, oma's en tantes. Ik kan hun namen noemen, maar voor jou zijn die weer anders. Maar verder met dit nummer zonder jullie noemen, ik weet niet. Verlies. Johan, Jan, Annelies en Katie. Verlies. Ik denk aan die kleine en dienend voestof. En hoop dat ondanks blijvende pijn nou wel weer goed komt. Verlies. Ik denk aan mijn beste gabber Michiel. Ed, Truus en Marije, jullie zitten in mijn ziel. Verlies. Amerika achter maskers van marketing. Verloren zielen dealend in politieke vernachting. Verlies. Nooit je familie, dat mag je hopen hoor Verlies. Ik denk aan alle kindjes doodgeboren. De kans voor twee waren en hoe die uit hun leven kroop. Verlies. De liefste liefde uit mijn leven sloop. Verlies. Mijn hart is half dood, maar blijft levendig. Verlies. Mezelf in muziek sinds 75. 75, 75 Hey Gaspar, volgende track. Hey yo Jay, geef me die beat.